Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Verenigde Staten zijn de eerste stembureaus geopend voor de presidentsverkiezingen. De inwoners van het dorpje Dixville Notch in de staat New Hampshire... hadden de eer om als eerste te mogen stemmen vandaag. Voor die feestelijke gelegenheid was er iemand op een elektrische accordeon uitgenodigd. speelde het Amerikaanse volkslied. De stemmen in het dorpje zijn alweer geteld. Drie voor Harris en drie voor Trump. Een derde van de mensen in de bijstand krijgt waarschijnlijk nooit een betaalde baan. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is een baan voor die groep geen haalbare kaart om allerlei redenen. Zij kunnen soms nog wel vrijwilligerswerk doen of op een andere manier meedoen in de samenleving. Het planbureau vindt dat ze ook hulp moeten krijgen voor een betere kwaliteit van leven. De leveranciers van Blokker hebben de winkelketen het laatste zetje gegeven... zeggen bronnen tegen de krant het FD. Gisteren vroeg Blokker uitstel van betaling aan. Dat betekent meestal dat een bedrijf failliet gaat. Het gaat al jaren niet goed daar. Leveranciers zouden twee maanden geleden hebben gezegd... dat ze sneller geld willen zien van het bedrijf. Het is nog niet bekend wat er met de winkels... en de duizenden werknemers van Blokker gaat gebeuren. Het nieuwe kabinet wil langstudeerders weer gaan beboeten. Studenten die te lang over hun studie doen... moeten dan 3000 euro per jaar extra gaan betalen. En daar zijn de studenten het niet mee eens, weet verslaggever Vincent van Rijn. Wat dan als je er niks aan kunt doen? Bijvoorbeeld omdat je ook mantelzorger bent of omdat je zwanger raakt. Nou, daarover wordt de komende tijd nog in de Tweede Kamer gesproken... De maatregel gaat, als het aan het kabinet ligt, in in 2026. Studenten zullen deze ochtend bij de Tweede Kamer protesteren... en meer dan 25.000 klachten voorlezen. Het weer nog helder en behoorlijk fris. Op plekken in het zuidwesten en noordoosten hangt dichte mist... dus pas op als je de deur uitgaat. Als die later vanochtend eenmaal is opgetrokken... wordt het flink zonnig bij 11 tot max 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en ook in de regio doen we fanatiek mee. Op de A9 bijvoorbeeld een lange file vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolderplein 18 kilometer langzaam rijden. Vertraging is bijna 30 minuten. Ook op de N247 Hoorn richting Amsterdam drukte. Vanaf Edam tot aan Broek in Waterland. 6 kilometer, 20 minuten vertraging. Dan de N201 nog vanuit Hilversum naar Uithoorn. Vanaf Nederhorst den Berg vielen tot aan Loenersloot een afstand van 3 kilometer en 15 minuten aan oponthoud.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 Asielzoekers moeten de komende jaren steeds langer wachten... totdat hun asielaanvraag in behandeling wordt genomen. Blijkt uit cijfers van het ministerie van Asiel en Migratie. En vandaag debatteert de Kamer over de asielbegroting... en de geplande bezuinigingen vanaf 2027. Het jongetje van vijf dat in Zutphen van het balkon van een flat viel... is buiten direct levensgevaar, dat zegt de politie tegen Omroep Gelderland. Hij is van de intensive care naar de medium care gegaan. Het weer in grote delen van het land nog kans op dichte mist die later vanochtend oplost. Daarna wordt het vrij zonnig bij 11 tot 14 graden.